Michel Koenen met het NOS-journaal. De kans dat de twee grootste pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn moeten korten... wordt steeds groter. De dekkingsgraad van de fondsen voor bijna 6 miljoen mensen in de zorg... ambtenaren en leraren is onder de kritische grens van 95 gezakt. En voor elke 100 euro aan pensioenverplichtingen... is er minder dan 95 euro in kas. als de fondsen eind dit jaar geen betere dekkingsgraad hebben... wordt er volgend jaar gekort op de pensioenen. De computerstoring in de Tergooi ziekenhuizen in Hilversum en Blaricum is verholpen. oorzaak was een storing tussen twee netwerkcomponenten. En daardoor konden artsen en verpleegkundigen niet meer in het ziekenhuissysteem komen. De spoedeisende hulp, de eerste harthulp en verloskunde waren enkele uren dicht, maar zijn nu weer open. Volgens een woordvoerder is de zorg niet in gevaar geweest. Alle operaties die voor morgen staan gepland kunnen gewoon doorgaan. Het Chinese telecombedrijf Huawei heeft de regeringen van Zambia en Oeganda geholpen... bij het bespioneren van politieke tegenstanders. Die zijn daarna gearresteerd, schrijft de Wall Street Journal. Zo zouden Huawei-medewerkers hebben geholpen met het binnendringen... in een WhatsApp-groep van een Oegandese oppositieleider. Ook in andere landen wordt Huawei verdacht van spionage... maar het Chinese bedrijf ontkent alle beschuldigingen. En de man die begin dit jaar in Utrecht een maaltijdbezorger van 15 doodreed... toen die wilde oversteken, moet drie maanden de cel in. Ook moet hij een taakstraf uitvoeren van 80 uur... en moet er zich laten behandelen voor zijn drugsgebruik. De man van 22 was tijdens het ongeluk onder invloed van cannabis. En verder mag hij twee jaar niet autorijden. Het weer nog, van tijd tot tijd zon, maar ook buien. Het is een graad of 21. Vanavond nemen de buien af en gaat ook de wind wat liggen. Morgen eerst vrij zonnig, later bewolking en regen. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Het weekend wordt wisselvallig met wolken, wat zon en soms flinke buien en stevige wind.